Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid... Juan Guaido erkend als de nieuwe tijdelijke president van Venezuela. Volgens de Europese politici moet Guaido als voorzitter van het Venezolaanse parlement... de macht krijgen tot er vrije verkiezingen zijn gehouden. Het Europarlement roept EU-lidstaten op hem ook te erkennen. Veel Europese landen, waaronder Nederland, willen dat pas doen als de huidige Venezolaanse president Maduro blijft weigeren om uiterlijk volgende week parlementsverkiezingen uit te schrijven. Op een Duitse snelweg vlak over de grens met Venlo is een dode gevallen door een kettingbotsing van vijf vrachtwagens. Vier vrachtwagens reden langzaam in een file toen de vijfde er achterop botste. De chauffeur in de vierde vrachtwagen kwam om. De man die er bovenop reed is zwaar gewond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Een Poolse slachterij heeft voor zo'n 2.500 kilo vlees van zieke koeien naar andere Europese landen geëxporteerd, waaronder Finland, Hongarije, Frankrijk en Spanje. In Nederland is het vlees, voor zover bekend, niet terechtgekomen. Volgens de Poolse veterinaire dienst zijn de koeien illegaal geslacht... en is een deel van het vlees ook in Polen zelf verkocht. Poolse autoriteiten hebben de slachterij in het noordoosten van het land gesloten. Ook worden de controles in andere slachterijen aangescherpt. In een ziekenhuis in Leiden-Dorp zijn drie bezoekers gewond geraakt... toen in het restaurant een decoratieboom op hen viel. Hoe de drie er aan toe zijn is niet bekend. Waardoor die boom ineens omviel wordt nu onderzocht. De boom heeft een echte stam, maar de blaadjes zijn nep. Vanwege de veiligheid worden twee vergelijkbare decoratiebomen weggehaald uit het restaurant. Het weer de rest van de dag blijft het grotendeels bewolkt. Op veel plaatsen dooit het licht. Vanavond gaat het weer een paar graden vriezen. En vannacht trekt vanuit het zuiden een sneeuwgebied over het land. Morgen overdag is het bijna overal droog en dan wordt het een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 ten Haag richting Amsterdam...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 Waarom zou je dat doen? tegen een muur praat, doet tenminste al. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot, waarom zou je dat doen? Het is net of tegen een muur praat, doet tenminste alsof.